Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Door een staking van het personeel rijden in bijna het hele land geen NS-treinen. De staking begon een uur geleden en duurt tot morgenochtend 4 uur. Alleen tussen Amsterdam en Schiphol rijden in beide richtingen vier sprinters per uur. Het is een staking van het NS-personeel in Midden-Nederland... maar die heeft voor het hele land gevolgen... omdat de regio rond Utrecht de speel is in het spoornet... en het treinschema daar wordt gepland... Vakbond FNV vindt de geboden loonsverhoging van ruim 2,5% op jaarbasis te laag, waarna de gesprekken vastliepen. DNS zegt de zorgen van de collega's te begrijpen, maar betreurt het dat reizigers worden geraakt. Rusland heeft verspreid over Oekraïne luchtaanvallen uitgevoerd met raketten en drones. Ook de hoofdstad Kiev lag onder vuur, meldt de Oekraïnse luchtmacht. Volgens het militaire bestuur van de stad kwamen de drones in golven... en probeerden luchtverdedigingseenheden ze af te weren. In verschillende delen van Kiev brak brand uit in woongebouwen. De burgemeester meldt zeker drie gewonden. De aanvallen volgen op een grote droneaanval op Russische luchtmachtbasis afgelopen zondag. De Russische president Poetin kondigde daarna aan met vergelding te komen. De Amerikaanse regering heeft vier rechters van het internationaal strafhof in Den Haag op de sanctielijst gezet... Volgens minister van Buitenlandse Zaken Rubio hebben ze actief meegedaan aan de onwettige en ongegronde acties van het Hof tegen Amerika en tegen bondgenoot Israël. De rechters kunnen nu problemen krijgen met het doen van eenvoudige transacties... omdat alle financiële instellingen die zaken doen met Amerika onder de sancties vallen. President Trump legde het strafhof in februari als sancties op... na het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu.